Hij kondigde het zoals verwacht net aan in een speech voor zijn ambtswoning in Londen. Onze correspondent luisterde mee. Ja, Boris Johnson die dus hier bekend maakt dat hij inderdaad gaat aftreden als leider van de conservatieve partij, als premier van het Verenigd Koninkrijk. We weten dat hij wil aanblijven tot de herfst, maar hij zegt dat tot nu toe nog niet in zijn speech. Hij zegt wel, er gaan leiderschapsverkiezingen aankomen. Dat proces is nu al begonnen. Daar is een overeenkomst over bereikt binnen de partij. Volgende week zullen we een tijdschema bekendmaken hoe en wanneer die verkiezingen zullen plaatsvinden. De afgelopen dagen stapten tientallen ministers en staatssecretarissen op uit Johnsons regering. Ze vertrouwden hem niet meer nadat hij iemand een belangrijke baan gaf... terwijl hij wist dat die man werd beschuldigd van seksueel wangedrag. Er is weer wat meer keus op de huizenmarkt. Eind juni stonden zo'n 25.000 woningen te koop bij NVM-makelaars. Ruim 7.000 meer dan een jaar eerder. Blijkt uit cijfers van die makelaarsvereniging NVM. Betekent niet dat er minder betaald wordt voor huizen. Nee, we hadden gedacht dat de gekte een beetje af zou zijn. Maar als we nu zien dat er toch nog steeds 80% van de woningen overboden wordt... en met gemiddeld 7,5% meer verkocht wordt dan de vraagprijs... dan is er eigenlijk nog steeds een soort gek op de markt... omdat er gewoon een heel groot tekort aan woningen is. Er wordt geregeld een half halve ton bovenop gedaan om een droomhuis te kunnen krijgen. Maar de prijzen stijgen minder hard dan vorig jaar. En HBO Max zegt sorry. Ze kregen een bak klachten binnen over de ondertiteling van de serie Looking. Die gaat over een groep homoseksuele vrienden in San Francisco. In de ondertiteling werden woorden als gay en lesbian vertaald als nicht en pot. HBO eh, zegt dat ze het gaan oplossen en ook in de toekomst zorgen voor betere vertalingen.